Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Gokken op internet wordt legaal in Nederland. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd... met het legaliseren van online gokken. De tegenstanders, waaronder de christelijke partijen en de SP... denken dat het aantal gokverslaafden zal toenemen. Volgens minister Dekker is dat juist niet de bedoeling. Aanbieders die een vergunning krijgen... moeten spelers goed in de gaten houden. En waarschuwen als het lang spelen of veel geld inzetten. Vanaf volgend jaar kunnen gokbedrijven een vergunning aanvragen. Zo'n 500 taxichauffeurs protesteren op het Malieveld in Den Haag. Ze demonstreren tegen hoge verzekeringspremies... en de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber. Met een slakkengang reden de chauffeurs in kolonnen... vanuit Rotterdam en vanaf Schiphol naar Den Haag. Dat leidde tot files op de A13 en de A4. De taxichauffeurs hebben een petitie met eisen overhandigd aan de Tweede Kamer. En ook willen ze een gesprek met de minister of de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De subsidie die bedoeld is om medisch specialisten in loondienst te nemen... is de afgelopen twee jaar nauwelijks aangesproken. Slechts twee artsen hebben gebruik gemaakt van de regeling. Artsen die een eigen bedrijf hebben, maar in loondienst willen treden van een ziekenhuis... kunnen een beroep doen op het potje. Per persoon kunnen ze 100.000 euro krijgen. In totaal is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld... in de veronderstelling dat meer artsen belangstelling zouden hebben. Justitie gaat de man vervolgen die vorig jaar in de nacht na Pinkpop inreed op een groepje mensen. Daarbij kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. Behalve het veroorzaken van dat ongeluk wordt de 35-jarige ook doorrijden naar een ongeluk ten laste gelegd. Volgens het OM was er geen sprake van opzet en daarom is er geen verdenking voor poging tot doodslag. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet bekend. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt. In de kustgebieden schijnt vaker de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen.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 All memories will be lost. Are you sure you want to do this? Yes. Beginning now. Memory deleted. We've made something revolutionary here. Trust me. It's ready. Yeah, I just. Come on, say it. Well, but that's the thing. Say it. I... It's ready. Yeah, see? Is that so hard? Full system reset successful. Main memory initialized. Bunnies, give me a beat! About a dizzy year, year mix 2018. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer. But you could fall in discovered the first sight, but all of a sudden. we took He's like, hold on, your name upon me. I put it in my wallet, hoping I see your face again.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 I'm crawling on my knees. to Get to you, get to you, get to you. Can't you see that I climb mountains just to be next to you, next to you, next to you? But do you love me like I love you?